Michel Koenen met het NOS-journaal. De Turkse premier Davutoglu treedt later deze maand af als premier... en ook als leider van de regerende AK-partij. Dat doet hij op een extra partijcongres over ruim twee weken. Dan wordt er ook meteen een opvolger gekozen. Davutoglu zei op een persconferentie dat het vertrek niet zijn eigen keuze is... maar dat het onvermijdelijk is. De kans is groot dat hij wordt vervangen door iemand die bereid is... de koers te volgen van president Erdogan. Die streeft naar meer macht. Het is druk op de 14 bevrijdingsfestivals in het land. Dat komt onder meer vanwege het mooie weer. Premier Rutte gaf aan het begin van de middag in Groningen het startschot met het ontsteken van het vrijheidsvuur. Bevrijdingsdag wordt vanavond afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn daarbij. De gesprongen waterleiding in het centrum van Den Haag is gerepareerd. Aan het einde van de ochtend stonden rond het spui winkels en huizen blank. Acht panden zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer controleert of de constructie is aangetast. En ook wordt gecontroleerd of de weg stabiel genoeg is om weer vrijgegeven te worden. In China is een baby geboren met 15 vingers en 16 tenen. Ook heeft hij aan beide kanten twee handpalmen, maar geen duimen. Een baby Hong Hong is verder helemaal gezond. Voor zijn ouders was de afwijking geen verrassing. Zijn moeder heeft ook twaalf vingers en twaalf tenen. Het is een erfelijke afwijking. En de Rolling Stones willen dat Donald Trump hun nummer Start Me Up niet meer gebruikt tijdens zijn verkiezingscampagne. Eergisteren was het nog te horen toen de republikeinse presidentskandidaat won in Indiana. De Britse band zegt dat er nooit toestemming voor is gegeven. Een team van Trump zegt dat er helemaal geen toestemming nodig is. Het weer nog veel zon en temperaturen tussen de 17 en 20 graden.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 CFM is te ontvangen via FM-frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. Maar ook op internet met www.zfmlive.nl. Wat kan u de komende twee uur verwachten? Het gedicht van de week om ongeveer kwart over vier. En de column van de week om half vijf. Om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM. Veel nieuws over onze badplaats en directe omgeving. Maar natuurlijk ook veel heerlijke en lekkere muziek. Ik start vandaag zoals altijd met de Everly Brothers. Mijn naam is Hans Wassenaar heel veel luisterplezier. En de spreuk van vandaag luidt: Het licht is verantwoordelijk voor de schaduw die zij veroorzaakt. was Zandvoort een statige kustplaats. Het straatarme dorp van vissers en poters van zandaardappels ontwikkelde zich in de vroege eerste helft van de vorige eeuw tot een badplaats van allure. De badhotels, waardoor vermogende gasten uit heel Europa werd gekuurd, gingen in de oorlogsjaren tegen de vlakte om plaats te maken voor de Duitse kustverdediging. you see, I'm gone. You know there ain't no woman gonna settle me down. I just gotta be traveling on, a singing. Green, green is green, they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm away to where the grass is greener still. Now there ain't nobody in this whole wide world gonna tell me how to spend my time. I'm just a good loving, rambling man. Say, buddy, can you spare me a dime? Hear me cry. Licht van vandaag heet Prikkeling. Ik lig hier lui te bakken, me koesterend in het zand. Op de achtergrond geluiden, golven, aanrollend op het strand. Mijn haren losgeworpen, als een waaier op de grond. Niemand die mij opmerkt, want ik ben niet blond. Sensueel rek ik me langzaam, slenter naar het zilte nat. Vol gratie wiegend met mijn heupen en licht trillen van mijn gat. Een teen proeft van het water. Langzaam zak ik naar beneden. Als ik al die zwoele blikken zie, voel ik me heel tevreden. Ik laat me rustig deinen. En streling op mijn huid. Zinnen prikkelend de branding. Ik kom er nog lang niet uit. Sierlijk duik ik in de golven. Laat me drijven naar het strand. Wauw, dat is genieten. Al die strakke broeken op het kant. Dartel speel ik zo het spel. Uitdagend, sensueel en vrij. Als ik eindelijk het strand oploop, staan ze voor mij in de rij. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl De, kolom van de week. Solliciteren naar een betere baan. We hebben een slechte tijd gehad, als het gaat om werk. Degenen die een vaste baan hadden, begonnen te twijfelen aan deze zekerheid. En inderdaad, er verandert veel. Kijk maar naar allerlei winkels die failliet gaan. Of in elk geval in moeilijkheden verkeren. Er is een tijd geweest dat je kon solliciteren totdat je een ons woog. Het haalde helemaal niets uit. Gelukkig is het weer wat beter met de economie. En dan komen de mensen toch weer wat makkelijker aan het werk. Hoewel er ook velen aan de kant staan. Maar er zijn nog steeds ook mensen die nog volop vooruitzichten hebben. Mensen die misschien vinden dat ze meer kunnen. En ook meer willen. Dan dat ze doen. Er is weer perspectief en solliciteren kan ook weer. Ten slotte betekent jouw sollicitatie ook weer een opvallende ruimte... waar misschien iemand anders weer helemaal op zijn plek terechtkomt. Maar hoe doe je dat nu? die onderhandelingen. Vooral als je vindt dat je meer salaris wil hebben. Want onderhandelen over je salaris geeft spanning. Ergens in je achterhoofd zit ook de twijfel. Ben ik het wel waard? Kan ik het wel? Als ik niet krijg wat ik vraag, ga ik dan af? Daarom is het allerbelangrijkste, doe voorwerk. Ga bekijken wat mensen in soortelijk geleidelijke functies betaald krijgen. Wat ontvangt de werknemer bij de concurrent? en bij een hele andere functie, die toch gelijkwaardig is ten opzichte van opleidingsniveau, verantwoordelijkheden, etc. En misschien kun je ook achterhalen wat je toekomstige collega's betaald krijgen. Het praat gemakkelijk als je weet wat een normaal salaris is in de ogen van de toekomstige personeelschef. Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook bij solliciteren. Denk daarom niet dat je je niet kunt voorbereiden, omdat je niet weet wat ze gaan vragen. En zorg zelf ook voor enkele goede vragen. Dat komt geïnteresseerd over. Je laat zien dat je nagedacht hebt. I know a dark, secluded place. A place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Ole, all you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Ole. Golden Finger Bowl or any place you go. You will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. Ole. Hancock 12 uur van Zandvoort. 6 mei en 7 mei. Na het succes van 2014 wordt op circuitpark Zandvoort voor de derde maal een 12 uur race gereden in de openstaat van GT Tourwagens en de 24 uur specials.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 see us everywhere. They think you really care, but myself I can't deceive. I know it's only come true. My one. my dreams come true. My one De eerste auto's waren elektrisch. Auto's nu ook. Waarom zijn we op benzine gaan rijden? Eigenlijk reed de eerste auto op stoom. De Franse uitvinder, Nicolas Joseph Cuno, bouwde in 1769 een stoomauto... die op een kleine stoommachine reed. Die moest worden gevuld met water. Dat werd met kolen, later met kerosine verhit... tot er stoom vrij kwam die de boel in beweging zette... Er werd in die tijd ook geëxperimenteerd met karretjes die reden op elektriciteit. Die kwamen uit een accu, een grote batterij. Pas in 1884 begon de Brit Thomas Parker elektrische auto's te bouwen voor het grote publiek. Een jaar later, in 1885, kwam de Duitser Karl Benz met een auto met een benzinemotor. Toch waren er rond 1900 de stille elektrische motors populair. Maar in de jaren 20 begon de benzineauto aan de opmars. De accu van een elektrische auto was snel leeg. En ook de stoomauto was niet erg efficiënt. Die moest, behalve met brandstof, ook met water worden bijgevuld. Terwijl je een benzinewagen simpelweg kon voltanken. In de jaren 90 kreeg de elektrische auto weer een kans. Toen werd de lichte lithium-ion accu uitgevonden... Daarin kon veel meer elektriciteit worden opgeslagen dan in de ouderwetse accu's. Die zit in de elektrische auto's nu.